9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Polen zijn drie Nederlanders opgepakt die probeerden een kalasjnikov en een pistool te kopen. Dat meldden Poolse media. De mannen wilden de vuurwapens aanschaffen in een wapenwinkel, maar de eigenaar weigerde omdat ze geen vergunning hadden. Daarop stelde drietal voor om twee keer zoveel als de winkelprijs te betalen. De eigenaar ging daar niet op in en belde de politie. Even later werden de Nederlanders door een antiterreureenheid aangehouden. Tegen een Poolse website zegt de winkelier dat de drie mannen een Arabisch uiterlijk hadden en dat ze onderling Arabisch spraken. De Britse regering wil toch een speciale suikerbelasting invoeren op frisdranken. Dat blijkt uit de begroting die vandaag is gepresenteerd. Premier Cameron sprak zich vorig jaar nog uit tegen zo'n suikertax... maar nu is afgesproken dat producenten vanaf 2018 een extra belasting gaan betalen... over frisdranken die te veel suiker bevatten. De bekende tv-kok Jamie Oliver voert al jaren campagne voor de invoering van de belasting. Hij noemde het besluit geweldig nieuws. Groot-Brittannië behoort tot de dikste landen van Europa. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil binnen 14 jaar een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto's. Dat staat in een interne nota over het energiebeleid die de basis moet vormen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Uiteindelijk moeten in Nederland alleen duurzame elektrische auto's rondrijden. De accu's van die auto's kunnen ook worden gebruikt om huizen van energie te voorzien, denkt de PvdA. De fractie voorspelt dat de prijs van windenergie snel zal dalen, zeker als meer grootschalige windparken op zee bijkomen. Windmolens op land zijn dan niet meer nodig. Coalitiegenoot VVD noemt het plan om de verkoop van benzine- en dieselauto's te verbieden een proefballon zonder enig realisme. Het weer, vanavond en vannacht is het helder, minimumtemperaturen rond het vriespunt. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Morgen veel zon en ongeveer 11 graden. En vanaf vrijdag krijgt de bewolking de overhand. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.